Na afloop van zijn gesprek met de commissie De Wit zei Welling dat het in strijd is met zijn integriteit als hij excuses maakt, terwijl hij niet precies weet waarvoor. Vanochtend zei Welling tegen de commissie die de financiële crisis onderzoekt... dat hij al vroeg heeft gewaarschuwd voor de problemen die eraan zaten te komen. Oud-burgemeester Willemen van de Overijsselse gemeente Dinkeland is terecht ontslagen. Dat heeft de rechtbank in Almelo besloten. Willemen verloor in 2007 het vertrouwen van drie wethouders. leidde tot een bestuurscrisis en in 2008 tot zijn vertrek. Ondanks protesten van inwoners van Dinkeland. Duizenden mensen gingen de straat op om hun burgemeester te behouden. Willem vocht zijn verslag bij de rechter aan, maar dat wordt dus niet teruggedraaid. Zweden en Finland proberen met ijsbrekers de vaarwater in de noordelijke Oostzee open te houden. Door het koude weer van de laatste tijd dreigt het water dicht te vriezen. Volgens meteorologen is het nu niet uitzonderlijk koud. De laatste jaren was het winters relatief warm in Zweden en Finland. Nu het een normale winter is, valt het verschil op, zeggen meteorologen. Door de gladheid van de afgelopen tijd zijn al meer dan 17.000 mensen op de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis geweest. In 16% van de gevallen waren de verwondingen zo ernstig dat mensen moesten worden opgenomen. Volgens Consumentenveiligheid kwamen tussen half december en half januari dagelijks 500 mensen op de eerste hulp omdat ze waren uitgegleden. De helft van de slachtoffers is 55 jaar of ouder. In bijna 70% van de gevallen hadden mensen iets gebroken. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vanavond en vannacht lichte vorst. Morgen weer natte sneeuw en regen. Het wordt ongeveer 4 graden. Later op de dag wordt het weer wat kouder met kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal.